Gert Kluk met het NOS Journaal. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen. Dat vindt de Zeeuwse commissaris van de Koningin Pijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de Edwigepolder... dat ze dat wel verdienen, zei Pijs tegen Omroep Zeeland. Vanmiddag verwierp de Tweede Kamer het compromisvoorstel van staatssecretaris Bleker... om de Edwigepolder gedeeltelijk onder water te zetten. De Vlaamse regering wil nu met een geschillenprocedure een besluit over de Edwigepolder afdwingen. Commissaris van de Koningin Pijs verwacht dat Vlaanderen zal eisen dat het Wiegepolder helemaal onder water wordt gezet. Dat is volgens haar 20 miljoen euro goedkoper dan het plan Bleker. Geeft dat geld aan Zeeuws-Vlaanderen, zegt Pijs. In het onderzoek naar belastingfraude bij supermarkten is een negende verdachte aangehouden, een 49-jarige man uit Nijkerk. Gisteren waren al acht mensen opgepakt. De aangehouden bedrijfsleiders en franchisenemers van Super de Boer zouden gesjoemeld hebben met de kassa-administratie. Ze zouden net hebben gedaan alsof klanten artikelen terugbrachten, terwijl dat niet zo was. Het geld staken ze in eigen zak. Het gaat ervan uit dat de verdachten met elkaar overleg hebben gehad over de fraude. De storing bij de Belastingdienst is verholpen. De telefoonservers van de Belastingdienst was tussen 8 en 4 niet bereikbaar. Bellers werden in een automatische melding doorverwezen naar de website van de Belastingdienst. De belastingtelefoon werkt volgens een woordvoerder nog niet helemaal zoals het moet. Bellers moeten daardoor soms langer wachten dan normaal. Gisteren was de belastingtelefoon ook lange tijd niet bereikbaar. Het weer vanavond plaatselijk in het zuidoosten nog een bui. Morgen eerst grijs. Later breekt de zon door. Smiddags en s avonds ontstaan in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 28 graden. De dagen daarna veel zon en maar een kleine kans op een bui. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 En speciaal vandaag een internetluisteraar uit Frankrijk. We gaan het vandaag hebben over het Noordzee Jazz Festival. Dat speelt op 6, 7 en 8 juli in Rotterdam. Eh, ter voorbereiding heb ik heel veel muziek uitgezocht. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van David Murray. Eh, David Murray is ehm, een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengespeeld, maar ook heel veel eigen albums heeft gemaakt. En eh, ik kwam een album van hem tegen, Antiquated Love, uit 1995. En daarvan gaan we het eh, titelnummer draaien. way to love affair. Though I'm quite passé, I can be charming in my antiquated way. I'd even try to use the language of today. Still, I'm afraid you'd say I'm square. But when I see your face Beauty bright So sublime You're another race Out of place Out of time And I'm so far behind A fuddy-duddy with a prehistoric mind. But I'm so much in love, I hope that you'll be kind and try to see my point of view. And that's to say your antiquated love loves you. degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite passe, I can be charming in my antiquated way. I'd even try to language of today Still I'm afraid you'd say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You were another race Out of place Out of time fuddy-duddy with a prehistoric mind. But I am so much in love, I hope that you'll be kind and try to see my point of view. And that's to save your antiquated love geluisterd naar David Murray, met onder andere de zangeres Eusé Vecht. Een album uit 1995, Antiquated Love. David Murray speelt op zaterdagavond eh, op het North Sea Jazz samen met een eh, blues big band en onder andere Macy Gray. We gaan verder met, um, met een nummer van een, eh, een ja, relatief nieuwe zanger, Gregory Porter. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. we gaan een nummer van hem draaien dat heet Water. Water pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing rusting chains and saving me Greening gardens, drowning ants Changing rivers changing rhythm Greg reporter met Water heeft u geluisterd naar Ahmed Jamal. van zijn album Blue Moon, het nummer Woody on You. Dat is een nummer wat geschreven is door Dizzy Gillespie. Um, reporter speelt op vrijdag op North Sea Jazz. En Ahmed Jamal eh, speelt op zaterdag. Overigens, ehm, misschien wel leuk om te vermelden voor diegenen die Ahmed Jamal niet kennen. Hij is 82 jaar speelt nog eh, alsof hij, eh, ja, alsof hij eh, in zijn in zijn jeugd zit qua piano. Het is een meester die al decennia lang fantastische muziek maakt. We gaan verder met een, met een live nummer. het live is op een festival heel erg op zijn plaats. En ik heb geprobeerd een aantal live nummers in deze uitzending te verwerken. En het nummer wat we gaan draaien is van het James Carter Organ Trio. Ehm, het heet Walk the Dog. Het is opgenomen in Madison Square Garden, New York eh, in 2010. geluisterd naar James Organ Trio met Walk the Dog. En op de achtergrond, als u goed luisterde, het verkeer van New York. We gaan verder met een, eh, met een Nederlandse artiest. Ehm, en ja, wat sluit beter aan op het Geweld van James Carter dan Benjamin Herman. Ehm, overigens nog één dingetje over James Carter. Hij treedt op op, ehm, op vrijdag op North Sea Jazz. En hij speelt daar onder andere samen met Gregory Porter, die ik net draaide met het nummer Water. Wordt volgens mij ook een prachtig optreden. Zoals gezegd, we gaan verder met Benjamin Herman. Ehm, een nummer van zijn album uit 2010, Blue Sky Bond. Het nummer heet Durban Poison. en and booty, I'm thinking about you. en and booty, I'm thinking about you, baby. Kicking and booty, I'm thinking about ya I'm, I'm about you. Het eerste nummer van deze set draaiden we van Benjamin Herman. Ehm, Benjamin speelt eh, op zondag op North Sea Jazz Festival. En het tweede nummer wat u heeft gehoord is van Trombone Shorty en Orleans Avenue. Zij spelen op vrijdag. Ehm, ik heb ze vorig jaar zelf gezien op North Sea Jazz. En ook een fantastische artiest. Eh, hij is pas 23 jaar. En als je ziet hoe hij al het podium bespeelt met zijn trombone. Dan, eh, nou, dan kan het niet anders dan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Eh, het volgende nummer wat we gaan draaien is eh, van eh, George Benson en de McCoy, Tyner trio. Het heet Roundabout Midnight. het is opgenomen in, in München live. En ze spelen op Sea Jazz gescheiden. George Benson speelt op zaterdag en McCoy Tyner trio speelt op vrijdag samen met het Ravi Coltrane. Thank you. geluisterd naar George Benson en het McCoy Tyner Trio. Het nummer heet eh, Roundabout Midnight. Het is live opgenomen in München. Um, het McCoy Tyner Trio speelt samen met Ravi Coltrane op het North Sea Jazz eh, op vrijdag. Ravi Coltrane is inderdaad de zoon van John Coltrane. Hij heeft eh, niet geteerd op zijn, de roem van zijn vader, maar is een hele eigen carrière gaan opbouwen... En eh, om te laten horen hoe goed hij is, heb ik ook een live nummer van hem meegenomen. Het nummer is opgenomen in Parijs eh, in 2011. Het heet eh, The Message. En daar gaat u nu naar luisteren. What's up, Paris? Oh, Good to see you here. Thanks for coming out. I know it's a little hot. It's a little hot. A little hot. A little hot. A little hot. Uh, we haven't been here in Paris in a long time. We're really thrilled to be here tonight. We're happy you're here. Let's see, this is Louis Perdomo on piano. We have Mr. Hans Glavishnik on bass. Mr. E.J. Strickland on drums. we started off with an original piece called Prelude.